Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Opstelten heeft toch nog een bewijs gevonden van de schikking uit 2001 met crimineel Kees H. Er blijkt inderdaad 4,7 miljoen gulden aan hem te zijn overgemaakt, zegt het ministerie. Opstelten hield tot nu toe steeds vol dat het veel minder was en dat de bewijsstukken zoek waren. Het ging om zwart spaargeld dat H na betaling van een boete mocht houden. Het gevonden stuk is geen bankafschrift, maar een digitale bevestiging. Die werd gevonden in een oud computersysteem van het ministerie. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de affaire. Naar het huis van een Brabantse PVV-kandidaat is vandaag twee keer een steen gegooid. De eerste keer was er geen schade, de tweede keer ging er een ruit kapot. Het huis in Ettenleur was de afgelopen weken al vaker doelwit. Er hangt een PVV-poster voor het raam. Ook andere PVV'ers hebben met dit soort incidenten te maken. Partijleider Wilders heeft daarom extra bescherming gevraagd. Ouders van honderden kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn bang dat hun kind binnenkort thuis zit. Hun scholen kunnen de extra zorg in de klas niet blijven voorschieten, hebben ze aan de ouders laten weten. Het geld voor passend onderwijs wordt tegenwoordig anders verdeeld, deels via de scholen en deels via de ouders. Er is veel onduidelijkheid over de hoogte van de budgetten. Alle 150 betrokken scholen hebben moeite om de zorgkosten rond te krijgen, zegt een koepelorganisatie. Daardoor kunnen 6000 kinderen met een meervoudige beperking na de zomer mogelijk niet meer naar school. Strijders van Islamitische Staat in Libië houden negen buitenlanders gegijzeld na een aanval op een olieveld. De Oostenrijkse regering zegt erover betrouwbare informatie te hebben. Het zou gaan om een Oostenrijker, een Tsjech en zeven niet-Europeanen. Ze zouden bij de aanval op het olieveld, vrijdag in het midden van Libië, niet gewond zijn geraakt, maar worden nu dus wel vastgehouden door IS. Bij de aanval werden acht bewakers van het olieveld onthoofd. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, vannacht lichte regen. Morgen trekt de regen snel weg en breekt de zon weer door. In het zuiden kan het langer bewolkt blijven en het wordt 10 tot 12 graden.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 His music's in the air, I can hear it everywhere. He lifts people's hearts where he goes. And when I hear his songs, I join in and sing along and have myself a good old country show And the seed you have sown, I will try and keep them growing with all the great songs you have penned. Out of sight, with me all the time, forever and ever. Amen. The stories your Songs told, I will cherish them like gold a favorite of mine. I told you so. I have kept it to the end, especially for you, my friend. I'll sing it to you before I go. I laugh the times when I sing, I can hear your voice ring. I feel you are always at my back. And no matter where I play, you will have the final say. You will always keep me on the right track. And the seeds you have sown, I will try and keep them growing with all the great songs you have penned. Out of sight, but on my mind, you'll be with me all the time forever and ever. Amen. de country worden ook veel songs vertolkt die over andere countryartiesten gaan. Ik heb er weer een drietal gevonden waarmee ik je van harte verwelkom tijdens dit tweede uur. Randy Travis in My Heart was de eerste song en werd vertolkt door Joe Moore. Vervolgens verwelkomen we A Sleep at the Wheel met aan hun zijde Shooter Jennings, Randy Rogers en Reckless Kelly. De titel zegt genoeg, Bob Wills is still the king. Joss Thompson tot slot met Hank Crankin' People. Well, the honky tonks in Texas were my natural second home. Where you tip your hat to the ladies and the rose of San Antonio. I grew up on music that we call Western swing. It don't matter who's in Austin, Bob Wills is still the king. know, I can still remember the way it was back then. In spite of all the hard times, I'd do it all again. To hear the Texas Playboys and Tommy Duncan sing makes me proud to be from Texas, where Bob Wills is still the king. You can hear the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. It's home country music on that we all agree. When you cross that old Red River House, that just don't mean a thing. once you're down in Texas, Bob will still the king. and she got a lot of soul.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 met drie songs geschreven door niemand minder dan Harlan Howard. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Western Swing wordt gemaakt om te dansen en om plezier te hebben. Wie van beide houdt komt met dit album uitstekend aan zijn of haar trekken. Swing Thing is een song om de beentjes los te gooien. Dus tafels en stoelen aan de kant. There's a groovy little gin joint at the city limit sign. Friday night, they're round the block, standing in a line to catch that swinging little combo and hear that angel sing bouncing to the backbeat as them fiddles start to ring it's a swing thing. The whole place gets to hopping, it's a swing thing. and a the dance floor comes alive like a funky honey hive. It's a swing thing. I'm into R&B and I'm into smoky jazz. But every now and then I need a little more pizzazz. My baby likes her country and she loves her rock and roll. We're moving her feet to the boogity beat really stirs her soul. Cause it's a swing thing. Get your toes a tapping, it's a swing bumping. Something about Bob Wills makes you smile and cure your ills. It's a swing thing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Oh. In Hollywood zijn onlangs voor de 87ste keer de Oscars uitgereikt. Tim McGraw zong namens Glenn Campbell I'm Not Gonna Miss You omdat Glenn dat zelf niet meer kan vanwege Alzheimer. Gelukkig heb ik het origineel van Glenn zelf nog voorhanden. I'm still here, but yet I'm gone. don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the you In het eerste uur horen we het origineel, nu de meest recente versie van Good Hearted Woman uit eigen land. Lana Wolf bracht de song onlangs op single uit. Fresh New Country. today. He never complains about the bad times or the bad things he's done, Lord. He just talks about the good times they had and all the good times Yvonne schreef een song Carmelita.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 In Canada heeft zowat iedereen dat album in huis. Het stamt uit 2009 en in het eerste uur draaide ik de titelsong. Nu nog een tweetal andere songs van dit album. Heyo en A Woman Like You. here Crossroads. Nummer 1 country hit. Have I told you? Have I shown you what I'm feeling when I hold you? It feels like heaven. 2014 verscheen het debuutalbum van de uit Californië afkomstige zangeres Rachel Liney. De eerste single afkomstig van dat album is Touch the Stars. Ik heb gekozen voor Whole Lotta Nothing. I ain't just gonna wait, wait around in a town that's just gonna weigh, weigh me down. Friday, I can't shake this headache. Been wearing these heels for five days and jumping on command. just wanna watch the sun drop, sipping on a lemon drop, kicking off my flip -flop. do Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis.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 Harlan Howard stierf 3 maart 2002 in Nashville... Harlan schreef in zijn 60-jarige loopbaan meer dan 4000 songs en werd daarmee een van de belangrijkste songwriters in de countrymuziek. Volgens Harlan Howard zat een country song simpel in elkaar. Een nummer moest zijn opgebouwd uit drie akkoorden en één waarheid. Howard vond de tekst belangrijker dan de muziek en een nummer kon pas succes oogsten als de artiest en het nummer goed bij elkaar pasten. Niet elke ster kon elk nummer tot een succes maken. Artiesten die werk van Harlan Howard opnamen zijn onder meer Bobby Bear, Ray Charles, Patsy Klein, Burl Ives, het Kingston Trio, Buck Owens, Ray Price en Tammy Wynette. Voor dit mini-tribute heb ik er een drietal geselecteerd. Dit zijn de Jets met Why Not Me, Patty Loveless met Blame It On Your Heart en Highway 101 met Somewhere Tonight. Allemaal composities van Harlan Howard dus. Crossroads. Daan. Dat was de rubriek De Sterren van Toen. Nu aandacht voor Aaron Watson. Hij is terug met de release van de eerste single The Look van zijn twaalfde studioalbum The Underdog. The Look is opgedragen aan zijn vrouw Kimberly. all together, I always come unwound. She's cool, calm, and collected. I wanna paint the town. She's like a Sunday morning. I'm a dance all Saturday night. She's like a stained glass window. I'm a lone star neon light. She has another side that no one sees but me. She is the only one that brings me to my knees. There's something about Sinatra and a she gets that good, she's good, but even better when she gets that love. There's something by Sinatra and a bottle of Chardonnay single word. She takes my breath away. She's like a Sunday morning, I'm a Saturday night. Zojuist had ik het in de rubriek Sterren van Toen over songwriter Halen Howard. Ik voeg nog één song toe, Heartaches by the Number. Deze song is zowel binnen als buiten de country ontelbare malen gecoverd. Wij luisteren naar de versie van Mary Sarah en Ray Price. Yes, I've got Voor Derek Ryan moeten we naar Ierland. Het album The Simple Things is zijn laatste album, waarop ook het Amerikaanse volksliedje Pick a Bale of Cotton is terug te vinden. 1, 2, 3, 4. Jump down, turn around, pick a bill of cotton. Jump down, turn around, pick a bill of day. Jump down, turn around, pick a bill of cotton. Jump down, turn around, pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh Lord, pick a bill of day. Oh of cotton. Oh lordy, Piccadilly day. Me and my baby gonna pick a of cotton. Me and my baby gonna pick a of day. Me and my baby gonna pick a of cotton. Me and my baby gonna pick a of day. Oh lordy, of cotton. Oh lordy, of day. Oh lordy, of cotton. Oh lordy, of day. pick a bill a day, we're gonna jump down, turn around, pick a bill of cotton, jump down, turn around, pick a bill a day. Oh Lordy, pick a bill of cotton. Oh, down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Ook dit uur is weer omgevlogen en dus is het tijd om afscheid te nemen. Ik krijg erbij de steun in de rug van Eslin Vins. Ze vertolkt Time to Say Goodbye. Daar heb ik helemaal niets meer aan toe te voegen. Tot volgende week. Dag. 23 when we first met caught my eye the moment you walked in. When you said hello, you took my breath away.